5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. President Moreno van Ecuador is in gesprek gegaan met inheemse protestleiders. Het gesprek werd live uitgezonden op tv. In Ecuador wordt al bijna twee weken geprotesteerd tegen het regeringsbeleid. De protestleiders uiten in het gesprek hun ongenoegen over het harde optreden van de politie tegen de demonstranten. Ook werd geëist dat de verhoging van de brandstofprijzen werd teruggedraaid. Bij de protesten zijn zeker vier doden en honderden gewonden gevallen. Ook zijn honderden mensen gearresteerd. Op snelwegen in Nederland is het onveiliger geworden, schrijft NRC. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid denkt dat dit komt omdat er minder politietoezicht is. Het aantal ongevallen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld en er zijn ook meer doden bij gevallen. De opsporing van crimineel gedrag in het verkeer zou meer prioriteit hebben gehad dan het handhaven van verkeersregels. De onderzoekers noemen dit zorgwekkend en vinden dat het aantal controles omhoog moet. Zoals verwacht heeft de Poolse regeringspartij de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens een exitpoll kreeg de partij van premier Morawiecki gisteren bijna 44 van de stemmen. Hoeveel zetels dat oplevert is nog onduidelijk, maar de vorige keer kreeg de partij met minder stemmen een meerderheid in het parlement. De conservatieve regeringspartij is vooral populair op het platteland vanwege de sociale toeslagen die gezinnen krijgen en de verlaging van de pensioenleeftijd. De oppositie maakt zich zorgen over de kosten van dat beleid... en waarschuwt dat Polen een harde klap zal krijgen als het economisch slechter gaat. Het weer, het is zo goed als opgeklaard. Het koelt af tot 12 graden vannacht. De komende dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land. Lokaal is er regen of motregen. In het noorden en midden wordt het 14 tot 17 graden.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 tussen mijn tenen ik wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent stappen in het paradijs Zolang we samen zijn ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed Ga maar Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten ster en ik wens dat je me morgen nog herkent.